De avondklok werd tien dagen geleden ingesteld in verband met de gewelddadige protesten tegen het afzetten van president Morsi. De autoriteiten willen met de versoepeling het leven voor de burger gemakkelijk maken. Alleen op vrijdag, de dag waarop vaak wordt gedemonstreerd, moet iedereen wel om zeven uur binnen zijn. Tijdens een rally met historische auto's in Duitsland zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze reden in een Triumph TR7 tijdens een bijprogramma van het WK rallyrijden. In het parcours in de buurt van Trier zat een springschans. Kort nadat de auto de schans had gepasseerd raakte de Triumph van de weg. De bestuurder en de bijrijder raakten gewond en overleden kort daarna. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekend. Het Duitse OM onderzoekt het ongeluk. Het programma op het WK Rally Rijden werd gestaakt. De proeven morgen gaan wel door. Drie ziekenhuizen in Syrië hebben gemeld dat ze woensdag ongeveer 3600 patiënten hebben behandeld met symptomen van zenuwgasvergiftiging. Van hen zijn 355 overleden. Dat heeft Artsen zonder Grenzen bekendgemaakt. De patiënten werden binnengebracht met stuiptrekkingen, schuim op de mond kleine pupillen, slecht zicht en ademhalingsproblemen. Volgens AZG wijst alles sterk op massale blootstelling aan gifgas. Op de luchthaven JFK in New York is een man gearresteerd die uranium probeerde te smokkelen in zijn schoen. De man uit Sierra Leone werd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten naar de VS gelokt via een forum op internet. Hij zou in Amerika het uranium willen laten testen op zuiverheid. Daarna wilde hij duizend ton smokkelen van Sierra Leone naar Iran. Uranium kan worden verrijkt om te gebruiken voor kernenergie of kernwapens. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer.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 Iedere vrijdag doen we dit op CFM tussen 3 en 5, de 40 beste platen van Europa. En dat alweer in de 23e jaargang, aflevering 34 van 23 augustus 2013. 18 stijgers, 1 zittenblijver, 19 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. En deze week zien we niet meer terug Mirrors van Justin Timberlake en Boomerang van Nicole Searchinger. De snelste stijger, die komt er nog aan. Olly Meurs, Dear Darling, ging 12 eh, plaatsen omhoog. Dat maakt dus een hele grote stap. Rond kwart voor vijf zal die voorbij komen. Pazijn, de Gentleman, die hebben we al gehad. Hè. Zakte 14 plaatsen van 18 naar 32. En ook langs genoteerde hebben we gehad. De Saturdays What About Us. Die vonden we op nummer 37. En eh, Bastille Pompeii op 33. Allebei 17 weken genoteerd de geschiedenisboeken van vandaag. 1944 in Barnsveld wordt de temperatuur van 38,6 gemeten. De hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de metingen. Een mooie 1990 het DDR-parlement stemt tijdens een extra zitting in met 3 oktober 2000, 1990 eh, als datum voor het verenigen van twee Duitslanden.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 Rasmus Faber, Linus Norda, We Laugh, We Dance and We Cry. I travel and I don't do subtle. It's all or nothing, I don't wanna juggle. No crabs in a bucket, I don't wanna huddle. I got my own name, trying to figure out the whole game. Going insane, 150 in the slow lane. Getting ahead of myself, I'm already thinking, how can I better myself? Should I be somebody else? Should I be pacing myself? I'm miles and rocking, and if I get too carried away, there will be no one to stop it, yo. I Russell en Robbie Williams Going Crazy. In de zevende week gaan zij ook nog eens zeven plaatsen omhoog. Vorige week terug te vinden op 23, deze week op 16. En dan voor omhoog van 26 naar 17 Rasmus Vader, Linus Norda, We Left, We Dance en We Cry. 14 weken lang staan ze nu in de lijst Train en The Mermaid. Vorige week nog 9, deze week terug te vinden op nummer 15. nummer 14, dat is Bonnie McKay. Haar American Girl doet het weer goed. Zes weken geleden kwamen ze binnen en deze week omhoog van 22 naar 14. Straks op 13, Bruno Mars. I fell in love in a 7-Eleven Mars en zijn eh, Moonshine Jungle Tour. 15 eh, oktober 2013 strijkt hij neer in Nederland en wel te weten in de Ziggo Dome. Wil je daar nog heen?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 Streisand to Daxas. Dit was hun tweede grote hit in Europa, It's You. Op weg naar de top 10 van deze week kijken wij eerst nog even achterom. In de vijfde week zeven plaatswinst voor Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell Wild. Die vinden we terug dus op nummer 20. Van 25 omhoog naar 19 in de vijfde week Gavin DeGraw en The Best I Ever Had. Chris Mellingack, So Good To Me. In de elfde week zakte hij van 10 naar 18. Rasmus vader Linus Norda, We Love, We Dance, We Cry. Vier weken in de lijst, vorige week 26, deze week 17. En van 23 omhoog naar 16 in de 17e week Dizzy Russell, Robbie Williams en Going Crazy. Zes plaatsen verlies in de 14e week voor Train and Mermaid. Bonnie McKee en haar American Girl in de zesde week omhoog van 22 naar 14. Bruno Mars, Thrasher, 10 weken in de lijst. Twee plaatsen winst, van 15 omhoog naar 13. En Dax was net dus op 12. Vorige week nog 21 in de zesde week met It's You. Nummer 11, dat is Emily Sandé, Read All About It, part 3. En Emily Sandé staat ondertussen 12 weken in de lijst. Vorige week vonden we deze dame nog terug op eh, nummer 4. Ja, ik moet wel goed zeggen, op nummer 4. En deze week dus zakkend naar nummer 11. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love, zakt van 8 naar 10. I need your love, I need your time, when everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive, I need to be free with you tonight. I need your love. Thank The other day I got an email, almost didn't read it, but something caught my eye right before I could delete it. It was bold and underlined. Please read was the title, followed by Jake, you are my idol. It said, and I quote, My name is Nikki, and I used to be a dancer until the doctor diagnosed me with cancer. So I said goodbye to all the hair on my head and hello to my hospital bed. Yeah, see, I was just a normal girl. It happened so fast. There were so many days that I thought would be my last. However, the fight was tough and the battle was long, but I felt strong when I listened to your songs, you were always there for me. You had my heartbeat, you were my only friend, kept you on repeat. I thank God for you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I mailman act, said it was for me handed me a box sent from Tennessee, written on a tap, for Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all, you helped me feel better. Your words give me confidence, your messages inspire me me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and She walked right up to me and then she said, My name is Sammy and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was seeing that. You were his favorite. He had your mixtape, but he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more but I touched a million lives. Met a million people, been a million places. Shook a million hands, seen a million faces. Had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but I turn the table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Tomorrow, way too far away, and we can get back yesterday, but we young right now. So get up right now. Cause all we got is right now. Tomorrow Leave It Right Now. Elf weken geleden kwamen ze het lijst binnen. Vorige week nog terug te vinden op nummer 5. Deze week zak het naar 8. En voor Jake Miller, Million Lives zakte het van 7 naar 9 in zijn 12e week. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love zakte van 8 naar 10 in de 12e week ook. Complete top 10 hoor je voorbij komen zo het laatste half uurtje. En één plaat die het goed doet in die top 10 is John Newman, Love Me Again... Zeven weken in de lijst, deze week ook op zeven. En voor hem vier plaatsen winst. Straks op zesde One Republic. Left your Is that what devils do? Took you so long. Where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. twee in de lijst van Europa. Deze week zakken ze vier plaatsen naar zes. In de elfde week The One Republic. If I Lose Myself. Tijd om top 5 in te gaan. Dat doen we met Avicii, Allo Blank en Wake Me Up. In de zevende week omhoog van 12 naar 5.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 stijger van deze week is voor Olly Murs en Dear Darling. In de zesde week gaat hij omhoog van 16 naar 4. De prachtige Dear Darling. Michel Kleis: Hey Lady Luke. 7 weken in de lijst van 6 omhoog naar 3. Straks de plaat die vorige week op 3 stond en deze week terug te vinden is op nummer 2. Mijn eerste 3 deze week, Michel Kleist. week voor de Euro Breakdown. Net al Avicii en Aloe Blank, zeven weken in de lijst. John Newman, Love Me Again op 7, stond ook 7 weken in de lijst. Misha Kleis, Hey Lady Luke op 3, stond ook zeven weken in de lijst. De nummer 2, vorige week nog op nummer 3, ook 7 weken in de lijst. Die nummer 2, dat is trouwens Naughty Boy en Sam Smith, La La La. Die dus ook zeven weken in de lijst en ook de nummer 1 van Europa. Die dus na Naughty Boy gaat horen, die plaat staat zeven weken in de lijst. Dus uit de top 7 zijn er eh, vijf platen die zeven weken in de lijst staan. Dit is de nummer twee van deze week. Naughty Boy, Sam Smith. La La La, hier op ZFM Zandvoort. your venom, keep it shut.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 I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find Boys, Boy, Sam Smith. I'm covering my ears like a kid. You hurt me nothing. La la la. Tijd voor de nummer 1 van Europa. Eén zitten blijven deze week in de lijst.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 Still I reach and find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. against the street, pulling against us. is hij dus de beste plaat in Europa. En dat alles in zijn zevende weken weer blijft hij dus de beste in Europa. Hoe ziet de top 10 er dan uit van deze week? Nou, op 10 vonden we Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. Jake Miller, A Million Lives of 9. 8 was er voor Rihanna, David Guetta, Right Now. John Newman, Love Me Again op 7. Zesde, One Republic, If I Lose Myself. En de top 5 zag eruit met Avicii, Ello Blank, Wake Me Up. Holly Myers, Dear Darling, Michel Kleis, Hey Lady Luke. Naughty Boy, Sam Smith, La La La en Mr. Props, Waves, dus de beste plaat in Europa. Miley Cyrus, Weekend Stop en Cerebro, Me, Me, Me, dat waren de nieuwe platen van deze week. Volgende week vrijdag, 3 uur, heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Kijken of dan de nummer 1 nog steeds dezelfde is.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 Dus zometeen geen uh, weekend in, maar gewoon non-stop de lekkerste muziek. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.